De 15 leden willen dat de verantwoordelijken voor de aanvallen op burgers worden berecht. Libië's vice-ambassadeur bij de VN vond de veroordeling van de Veiligheidsraad niet sterk genoeg. Volgens hem is er na de felle toespraak van Gaddafi van gisteravond het begin van een volkenmoord aan de gang door huurlingen uit andere Afrikaanse landen. In de VS neemt de druk op de regering toe om actie te ondernemen tegen Gaddafi. Sommige politici vragen om sancties tegen Libië. Maar er gaan ook stemmen op om Libische vliegvelden te bombarderen en no-fly zones op te leggen. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat de Libische luchtmacht betogers aanvalt. In Duitsland is een Nederlander opgepakt voor fraude met geld voor kinderopvang. Met de fraude zou 2,5 miljoen euro zijn gemoeid. De man leidde in Duitsland een gastouderbureau. Samen met een aantal ouders vroeg hij toeslagen voor kinderopvang aan... terwijl hij daar geen recht op had. Het geld werd verdeeld tussen de verdachte en de ouders. Tegen de man liep een Europees opsporingsbevel. Duitsland heeft hem inmiddels uitgeleverd aan Nederland. In Oldenbroek in Gelderland zijn vannacht 22 bewoners van een begeleid wonencomplex geëvacueerd vanwege een brand. Drie mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De brand woedde in een supermarkt naast het complex. De winkel is uitgebrand. Het magazijn staat nog overeind. Waardoor de brand in Oldenbroek is ontstaan is nog niet bekend. Chelsea is zo goed als zeker van een plaats bij de laatste acht in de Champions League. De Engelsen wonnen de eerste wedstrijd tegen FC Kopenhagen met 2-0. De Fransman Anelka maakte in de Deense hoofdstad beide doelpunten. De andere wedstrijd tussen Olympique Lyon en Real Madrid eindigde in...